Vijf mensen hielden hem in bedwang en de man overleed. Na uitgebreid onderzoek spreekt het OM van gerechtvaardigd burgeroptreden. De man had inderdaad een meisje onzedelijk betast. De twee hoofdofficieren van justitie die een geheime verhouding hadden... zijn ontslagen. Voormalig hoofdofficier van het parket in Rotterdam van Nimwegen... en voormalig hoofdofficier van het functioneel parket Bloos... stonden al op non-actief. In april van dit jaar werd bekend dat ze hadden gelogen over hun relatie... en dat ze daarmee de integriteitsregels hadden overtreden. Het OM kondigde ook aan of ze strafbare, dat ze strafbare feiten plegen. Ze zouden tegen de regels in op kosten van het OM in hotels en restaurants hebben gezeten en vliegreizen hebben gemaakt. Boeren verdienen dit jaar gemiddeld 57.000 euro... en daarmee steeg hun inkomen met gemiddeld 6.000... blijkt uit een, een, raming van onder meer Wageningen Economic Research. Wel zijn er grote verschillen tussen landbouwsectoren. Zo verdienden varkenshouders dit jaar 257.000 euro... terwijl dat vorig jaar nog maar 9.000 was. Voor akkerbouwers halveerde het inkomen juist tot 37.000 euro. En ook melkveehouders gingen erop achteruit tot gemiddeld 31.000 euro. Vanaf vanavond zijn geldautomaten s'nachts uitgeschakeld om plofkraken te voorkomen. Tussen 11 uur s avonds en 7 uur s morgens zijn ze niet meer te gebruiken. De maatregel is genomen omdat het aantal plofkraken fors is toegenomen... en criminelen gebruiken daarbij steeds zwaardere explosieven... waarmee ze onrust en veel schade veroorzaken. Het weer vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden droog. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond wat regen. Het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat bijna 80 kilometer file in Noord-Holland. Bijzonderheden zijn er nog niet, dus het gaat om dagelijkse files... met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Roelofarensveen 10 kilometer met een kwartier oponthoud... Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder ben je ook een kwartier langer onderweg... tussen Akersloot en Heilo. En op de A9 van Alkmaar naar Diemen rijdt het langzaam... tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC. Ook daar is de vertraging een kwartier.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 Just like on your radio, the soul of Amsterdam. I, I, I love it. Dance Radio. Radio. Your call is forwarded to an automatic voice message system. Uh-huh. wondering where you at, where you going, and where you have been. Here I go again, dialing your number, thinking how you just won't pick mad, madly spinning Make you never wanna leave the floor You're gonna wonder why you never wanna stay at home Affected by vibrations emanating from this party zone Stop your feet, clap your hands and shout out loudly Loud enough to be heard to the ends of the galaxy With gonna be the biggest shindig in creation. This party's gonna be Christmas show. We making angels in the snow, giving honey lots of kisses under mistletoe. Snowball fights in courtyards. See Spanish Harlem sing Feliz Navidad. New York state of mind at Christmas time. In the All the children showing their new clothes and toys and things that they got for Christmas this year. They're full of happiness and cheer on Christmas in the city. another Christmas day. Gotta show the Lord I appreciate His blessings on this special day. It's Christmas in the city. Hey. Christmas in the city. Christmas in the city. Ain't no place I'd rather. Christmas, Christmas. Come on love that caught my eye When I saw you, girl, I just could not deny Someone so warm and tender One of a kind A true love was something that you helped me define Cause I've got someone to love Someone who loves me back Someone to love Someone loves me back I can't believe it, although it's true Girl, I'm affected by the things that you do You got the right touch, baby All that I need It was your sexy smile that planted the seed Can't wait to show you How much I care allemaal fijne dagen en...